nieuws van 5 uur. Jeroen van Kamp, met het Trump heeft een overwinning behaald bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof. Het hof keurt een groot deel van zijn plannen voor een inreisverbod goed. Lagere rechters hadden het plan van president Trump eerder van tafel geveegd. Het gaat om een inreisverbod van 90 dagen voor de inwoners van zes overwegend islamitische landen. Met de maatregel wil Trump het aantal vluchtelingen verminderen en terroristen buiten de deur houden. De staat Washington vond dit in strijd met de grondwet en had daarom een zaak aangespannen. Daarna werd het inreisverbod opgeschort door een federale federale rechtbank en het Federaal Hof van Beroep in San Francisco. De hoogste rechter gaat er dus nu in mee. Gerrit Zalm wordt de nieuwe informateur. De VVD volgt Herman Tjenk Willink op en gaat de onderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie leiden. Dat bevestigen bronnen in Den Haag. Zalm was twaalf jaar lang minister van Financiën en daarna topman van ABN AMRO. De VVD wilde hem graag als informateur en de andere partijen gaan daarmee akkoord. Alberto T. heeft ook een hoger beroep 24 jaar cel gekregen... voor het mishandelen en vermoorden van Guido Kosterman uit wijk bij Duurstede. Het lichaam van de 25-jarige Kosterman werd eind 2012 gevonden in Maastricht. Het was verminkt en verbrand. De moord was vermoedelijk een afrekening. Kosterman zou Alberto T. hebben verraden bij de politie. Zomergroenten in pot of blik bevatten vanaf volgende zomer geen suiker meer. Dat hebben de brancheorganisaties afgesproken met supermarktketens. Het gaat om mais, doperten, wortels en om jonge kapucijners. Ook wordt de hoeveelheid zout in die producten verminderd. In tuinbonen, spersiebonen en snijbonen zat al geen toegevoegde suiker meer. Binnenkort bevatten die ook minder zout. In een reactie noemt Foodwatch het toevoegen van suiker aan groenten een absurditeit die nu gelukkig stopt. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft overal droog en het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets warmer en eerst droog met wat zon. Maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. En vooral in de middag en avond kan er een bui vallen. Mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en nieuw Venep 7 kilometer file. A15 Rotterdam-Gorkum 6 kilometer tussen Hendrikido, Ambacht en Sliedrecht-West. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Rotterdam-Prins Alexander en Knoop het 10 kilometer. De tunnel zorgt nog steeds voor problemen richting Beverwijk. Het verkeer rijdt om via de Wijkertunnel A9. En het eh, geeft veel vertraging op de A208 Haarlem-Velzen. Bij de A22 4 kilometer eh, stilstaand verkeer. Op de A27 Almere-Utrecht 2 kilometer bij Beeldhoven.